Bobbery maakte het 4-0. Je hoort commentator Andy Houtkamp. Ja hoor, het is 4-0. Bobby <laughs> die eh, maakt hem. Icing on the cake. Kers op de taart. Wat je ook maar wil. Het is een eh, goede goal. Even wachten nog op de VAR. Alles goed maar Bobby maakt hem in de slotfase van deze wedstrijd. 4-0. Publiek is al tijden bezig met alleen maar te zingen, te juichen en te doen. Ja, uiteindelijk werd het 5-0. En dat zingen en juichen gaat nog wel even door in Amsterdam. Het is voor de 36e keer dat de club kampioen is geworden van de eredivisie. Het Rode Kruis gaat tenten neerzetten voor de crisisnoodopvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was gisteravond bij het aanmeldcentrum zo druk dat asielzoekers in kantoorruimte zonder bedden moesten slapen. Het kabinet kondigde daarom al de crisisnoodopvang aan vandaag. Maar het is niet echt een oplossing, zegt verslaggever Gerry Eikhoff. Het is een noodoplossing. Een structurele oplossing is momenteel simpelweg onmogelijk. En dat heeft alles te maken met dus dat huizentekort. Want daardoor kunnen mensen hier niet weg. Gemeenten zijn zeer terughoudend om asielzoekers woningen aan te bieden. Simpelweg omdat de meeste gemeenten dat niet kunnen, omdat ze geen huizen hebben. Staatssecretaris Van den Burg heeft gemeenten gevraagd om toch plek te zoeken voor asielzoekers. In een dagtijd is ruim 16.000 euro opgehaald voor de uitvaart... voor het meisje dat werd doodgeschoten in Alblasserdam. Afgelopen vrijdag schoot de man op een zorgboerderij... het meisje van 16 en een begeleider dood. Twee anderen raakten zwaar gewond. De tante van het doodgeschoten meisje was een inzamelingsactie begonnen. En een bijzondere gebeurtenis in Brazilië. Daar is een vrouw bevallen in een concertzaal toen Metallica een optreden gaf. De hoogzwangere vrouw was samen met haar man naar het concert toen ze opeens weeën kreeg. Voor een rit naar het ziekenhuis was het al te laat. Het kindje werd gezond en wel geboren in de concerthal. Moeder en zoon zijn daarna voor controle nog wel naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in het westen en noorden kan wat regen vallen.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 Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.